echte Zandvoortse held, DJ Raimundo. MC Choral, Cassicazo on Percussion. En in de Eclectic Deluxe eh, vind je Danny Canova. Dan gaan we door naar het feest eh, Prestige Indoor Festival. Dit vindt eh, plaats vanaf 10 uur in Amsterdam in het Rone Congres en Party Center. Kaarten zijn 25 euro. Dus ze zijn iets duurder en zijn te koop via C-tickets. De muziekstijl die je daar treft is house. Tech House. Minimal, Latin House en Eclectic. Dus eh, voor iedereen wat wils. Maar ja, wat is dan die line-up? Nou, ik heb in zaal 1 in de Prestige Mainzaal eh, uh, staat Ron Carroll, speciaal overgevlogen uit Amerika. Leroy Styles, Gregor Salto, Shermanology, Angelo Ravelli, Tony Davini en de Party Squad. En On Percussion. Ja, vertel jij maar Ramon. Wie ah, staat ah, vast, hè? Sergio Lucama hi. Ah ja, zoiets. Het komt, eh, hij begint nu met Sergio. Het is de broer van eh, die met uh, en uh, Dushi zit. Ja. Maar dan op de percussie. Nou ja, goed, hij zegt niks, dus hij trommelt alleen maar. Oké. Nou ja, de vocalen zijn dan eh, van Lady B en MC Chen. Dan hebben we de Boulevard in de tweede zaal. Dan staat S-King, Mitchell Niemeyer, Brothers in the Boots, Grandmaster Izzy, Gennaro en Villa, Quintino, Tony Chacha en MC Smiles en MC Knowledge. Die praten lekker door de plaatjes heen. Dan hebben we de derde zaal, de VIP Room, met eh, Rico Passis. Eh, Romeo Rampage, eh, Michael Mendoza, Isonic, D-Rashid, Brian Chandra Santos, Vato Gonzalez, natuurlijk met MC Chin, DJ Jean, MC Styles en MC VI. Dan hebben we ook nog een R&B room en een Industry of House. Ja, in die Industry of House, dat is wel leuk, want daar staat Mark Benjamin. Die doet het goed trouwens, hè? Volg je hem? Een beetje? ik volg hem wel een beetje. Hij zit nu gewoon in, eh, sinds hij bij het nieuwe recordlabel zit, Extended Music, hij zit nu gewoon in Las Vegas, de man. Die jongen die gaat zo als een speer, joh. Ja. Dat, eh, soms hoor je een tijdje niks van hem, maar dan heeft hij hier geloof ik een halve wereldtour eh, erop zitten. Maar ja, door naar het volgende feestje. Sexy Motherfucker, de exclusive edition. Dat vindt plaats in de Cent in Amsterdam. Kaarten zijn, uh, wat zeg ik, gratis? En, ze zijn te koop via C-Ticket of Ticketscript. Dat, uh, dat is een dubbel op. Nou ja, ga even kijken bij Ticketscript of C-Tickets. De line-up is in, eh, ieder geval enorm met de Everbros. Eh, Carlos Barbosa, Miss Sugarware, Paul Kutchery, Smash and Aries, Jada Silva, Michael Osara en vele, vele anderen. Ja, en dan tot slot het laatste feestje van deze Kijk, T-Sit in de Philharmonie in de Lange Begijnenstraat hier in Haarlem. Kaarten zijn 18 euro en zijn te koop eh, via Ticketscript. De line-up is Irky, Roog, Alex Cruz, Roy D, Jetro Ancotta en MC Janto. En in de tech room vind je Edwin Oosterwal, LP en Bruce. En tot slot Jeff Moore. Dit was de partykaart van deze week. Ik zeg bedankt voor het eerste uur. Zometeen de one and only DJ Ramonski. Een uur lang non-stop in de mix. Eens kijken wat hij voor deze week heeft meegenomen. Wil je een tip geven? Nee. Dat is duidelijk. Blijf lekker luisteren. Gewoon lekker aansluiten. Op Zandvoort grootste dansvloer. See it in the house. Met nu El Zorro. Met een hele bekende eh, sample in deze plaat. Silver. Dit is See It. Tot aan 12 uur. Hou me hier. Hou je buren wakker. Roep de mensen op straat. Kom binnen. Bij die fijne radio. Of misschien zit je wel aan de andere kant van de wereld via de livestream www.cfmzandvoort.nl Het komende uur hier non-stop in de mix op jouw CFM Zandvoort. Dit is het ritme van Ziet. Dit is DJ Ramonski. your hips, make a twist, raise your hands, pump your fist. Where's my drink? To the bar, need shot of Patron. Got me bugging on the microphone, talking all this shit. But it's time for me to go and for won't you turn it up? Wanna feel that bass, yeah. as I get a rush, and when it comes, I can't get enough. So turn on the music. Why don't you turn on the music? Oh, Lord, music. When you turn on the music, music, yeah. It's time you turn on the music. Feel that sound. watching the Пауза. for this, y'all ready for this, y'all ready for this, y'all ready for this, y'all ready for this, y'all ready for this. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put